uur. Goedemiddag, ik ben Bien Dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat nog steeds hard met de coronabesmettingen. Afgelopen week is het aantal besmettingen verzesvoudigd, meldt het RIVM. Het is de sterkste stijging sinds het begin van de coronacrisis. Vooral jongeren hebben nu corona. De stijging is het meest zichtbaar bij de jongvolwassenen, zeg maar de 18 tot 25-jarigen. Eh, eh, en in eh, iets mindere mate ook wel bij de andere leeftijdsgroepen. Maar daar is het wel heel duidelijk, want daar zien we echt een vertienvoudiging van het aantal meldingen. De hoge besmettingscijfers zijn nu nog niet terug te zien in de ziekenhuiscijfers... maar het RIVM verwacht dat de aantallen daar wel gaan oplopen. Afgelopen dagen neemt het aantal coronabesmettingen een beetje af. Vandaag waren het er bijna 7900, ruim 600 minder dan gisteren. De Britse premier Johnson praat vandaag met social media bedrijven... over de berichten die spelers van Engeland de afgelopen dagen over zich heen kregen. Rashford, Sancho en Saka misten een penalty en kregen daarna racistische opmerkingen. Johnson hoopt dat bedrijven zoals Instagram en Twitter de daders kunnen opsporen. De politie heeft meerdere mensen opgepakt in Limburg en omgeving. Vanochtend werden invallen gedaan in huizen en garages in Maastricht, Heerlen, Aken en Maasmechelen. Volgens één Limburg was het een actie tegen een bende die tientallen oldtimers en motoren heeft gestolen. Bij elkaar zijn die zo'n 4 miljoen euro waard flink wat coronabesmettingen in het Noord-Hollandse Heilo. Minstens 90 mensen zijn besmet geraakt nadat ze begin deze maand losgingen op de kermis. Ook werd er daar in kroegen gefeest. Deze vrouw kijkt niet op van de besmettingen. Ik liep er toevallig langs en ik zag dat echt iedereen aan het genieten was. Maar ik dacht wel van oei, gaat dat wel goed? Nou, het ging dus helemaal niet goed. Vooral in twee cafés lijkt het coronavirus behoorlijk te zijn rondgegaan. Dit meisje weet wel wat er misging. De mensen die vals zijn binnengekomen met QR-codes van anderen die zich niet hebben laten testen, ja, die hebben het gewoon echt fout gedaan. Eh, dat is ook gewoon niet goed te praten. En ik denk dat er misschien iets meer opgelet moet worden met eh, iets minder mensen. De GGD roept iedereen op die daar in Heilo is geweest om zich te laten testen. Het weer. Op veel plekken is het een natte dag.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 Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests juist. Iedereen die vorige week geen anderhalve meter afstand heeft gehouden, bijvoorbeeld op een feestje, moet thuis blijven en zich laten testen. Dat dringende verzoek doen demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge. En koning Willem-Alexander maakt zich zorgen over geweld tegen journalisten. Dat zei hij bij een werkbezoek aan het Brabants Dagblad in Den Bosch. De vrije pers is volgens hem een van de pijlers onder de rechtsstaat. En het weer bewolkt en regenachtig.